Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Als de terrassen opengaan, grijpt de politie in. Sommige cafés en restaurants zijn het wachten zat en zeggen dat ze dinsdag weer open gaan. Deze man in Arnhem wil eigenlijk ook wel weer eens een terrasje pakken. Dat, dat zorgt toch voor ontspanning die we als mensen nodig hebben, voor de sociale contacten die we nodig hebben. Het wordt enorm gemist, dus ik zou niets liever willen. Ehm, maar er zijn toch experts die zeggen dat het niet verstandig is. En ik denk toch dat we daar naar eh, moeten luisteren. Naast de kroegen willen ook sportscholen weer aan de slag. Maar ze worden meteen gewaarschuwd. Volgens nu.nl hebben de burgemeesters van het Veiligheidsberaad... een waarschuwing gestuurd naar kroegen en sportscholen. Zolang de maatregelen gelden, worden die ook gehandhaafd. In en om Berlijn heeft de politie tientallen huizen doorzocht. Het gaat om een actie gericht op een radicaal-islamitische vereniging. Die werd vanochtend verboden omdat de vereniging terreuraanslagen zou goedkeuren, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Hun denkbeelden zouden doorspekt zijn van jodenhaat ook. Eh, en ze wijzen ook de grondwet zoals die hier in Duitsland is af. Ehm, en dat maakt dat ze een gevaar vormen voor de binnenlandse veiligheid. En daarom hebben ze ze eh, verboden. Bij de politieactie in Duitsland werden 850 agenten ingezet er is niemand opgepakt. Wel zijn er computers en geld in beslag genomen. Meer dan 5000 mensen kregen volgens het RIVM de afgelopen dag een positieve coronatestuitslag. Dat zijn er 600 meer dan gisteren en ook meer dan het weekgemiddelde. Er liggen ook iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er 1887. De voetballers van Olympiakos zullen niet echt lekker hebben geslapen. De Griekse club speelt vanavond in Eindhoven de Europa League wedstrijd tegen PSV. En zo klonk het vannacht bij hun hotel. sv fans staken rond 5 uur vanochtend vuurwerk af. Het weer nu nog zonnig, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En in het zuidoosten kan er dan ook een spatje regen vallen. Het is tussen de 10 en de 17 graden. Morgen wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp... tussen Bentveld en de aansluiting met de N208.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 Dat zijn er ruim 600 meer dan gisteren en ook meer dan het gemiddelde van afgelopen week. De gemeente Amsterdam sluit alle ingangen van het Vondelpark omdat het daar te druk wordt. Er mogen alleen nog mensen uit. Gisteren was het daar ook al te druk, net als in parken in Tilburg, Groningen en Nijmegen. De manier waarop China met de Oeigoeren omgaat is genocide, oftewel volkerenmoord. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer. Vanavond en vannacht regent het op meer plaatsen in het zuiden. Morgen is het vrijwel droog, met vanuit het noorden steeds meer zon.